Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. NAVO-topman kritiek op het Russische besluit om het hulpconvoi voor Lugansk de grens over te sturen. Rasmussen zegt dat het vragen oproept over het Russische motief om de vrachtwagens naar Oekraïne te sturen. Moskou beweert al weken dat er alleen hulpgoederen en eerste levensbehoeften in de truck zitten. Maar Oekraïne is bang dat er ook wapens voor pro-Russische separatisten worden vervoerd. Rasmussen zegt verder dat Rusland opnieuw de soevereiniteit van Oekraïne heeft geschonden... door zonder toestemming en zonder Kiev te informeren de grens over te steken. Het kabinet wil dat het recht op een eerlijk proces in de grondwet komt te staan. Nu is het recht op een proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter ook al de praktijk, maar het staat niet met zoveel woorden in de grondwet. De Eerste Kamer wil dat dat verandert en het kabinet sluit zich daar dus bij aan. In een kazerne in Hilversum zijn tot nu toe 173 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Het landelijk team Forensische Opsporing heeft deze week van 46 slachtoffers van rampvlucht MH17 de identiteit vastgesteld. Volgens de onderzoekers hebben 26 van hen de Nederlandse nationaliteit. Waar de anderen vandaan komen is op verzoek van de ambassades van die landen niet bekendgemaakt. gemaakt. Premier Rutte zegt dat bruut geweld en radicalisme nooit zullen overwinnen. Na de ministerraad noemde hij de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley door IS barbaars en onmenselijk. Tegen mensen die willen meedoen aan de strijd van IS en andere terreurgroepen zijn allerlei maatregelen genomen, zei hij. Het kabinet werkte ook nog aan nieuwe maatregelen. Premier Rutte benadrukte dat de vrijheid van meningsuiting onbetwist is, maar dat daar grenzen aan zitten. Het weer, wolken met soms flinke buien, plaatselijk onweer en een stevige zuidwestenwind. Vanavond droger en geleidelijk opklaringen, maar vannacht aan de kust opnieuw buien. Morgen afwisselend wolken, zon en buien en kans op onweer bij hooguit een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files van 3 kilometer en langer op de A1. Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Diemen 3. En verderop tussen Blarikum en de afrit Bunschoten 9. Op de A9 Amstelveen-Diemen voor knooppunt Diemen 3.